Katrien Straatman met het NOS Journaal. En volgens de organisatie is de situatie vorig jaar aanzienlijk verslechterd. Amnesty wijt dat deels aan de opkomst van stromingen die zich afzetten tegen de gevestigde orde. De organisatie ziet dat steeds meer landen uit angst voor terreuraanslagen de mensenrechten juist inperken en vreest voor een domino-effect. De vrouwen die worden verdacht van het vermoorden van de Noord-Koreaan Kim Jong-nam waren goed getraind. Volgens de Maleisische politie waren de vrouwen geoefend in het aanbrengen van gif op hun handen om het vervolgens over iemands gezicht te vegen. Dat zou blijken uit het verhoren van de twee vrouwen die zijn opgepakt op verdenking van moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Naast de vrouwen zijn ook twee mannen opgepakt, een Noord-Koreaan en een Maleisiër. Bol.com lanceert een online dienst om meer geld te verdienen met e-books. De internetwinkel gaat voor een vast bedrag per maand 40.000 titels aanbieden. Dat is vergelijkbaar met Spotify, dat voor een vast bedrag muziek aanbiedt. Bol.com wordt met die dienst de grootste verstrekker van dergelijke abonnementen. Bruna en de openbare bibliotheken zijn de voornaamste concurrenten. Het marktaandeel van elektronische boeken is al enkele jaren stabiel. 1 op de 20 verkochte boeken is een e-book. De Amerikaan Jamie Morrison is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse volleybalvrouwen. Hij volgt Giovanni Guidetti op, die de volleybalsters vorig jaar op de Olympische Spelen naar de historische vierde plek coachte. De Italiaan stapte in december over naar het Turkse nationale team. Morrison werd in 2014 als assistent wereldkampioen met de Amerikaanse volleybalvrouwen. Het weer, is vandaag regenachtig, maar in de middag wordt het vooral in het noorden droger met hier en daar wat zon. Bij een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 10. Morgen ook zacht en behoorlijk regenachtig. In het noordelijk kustgebied is er kans op storm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... Tussen Hendrikido Ambacht en Gorkum 17 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstok is afgesloten, vertraging meer dan een uur. Na 15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Tiel 3 kilometer. Kost je ongeveer een kwartier. Na 20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor knoop het Gouwen 9 kilometer. Komt er opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is nog altijd afgesloten. Omrijden kan ook via Den Haag. De A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij Avelingen 10 kilometer file met een vertraging van een half uur.